moet bij het NWS Journaal. Premier Rutte vindt het Alexander in Saoedi-Arabië is... om de laatste eer te bewijzen aan de overleden koning Abdullah. Hij reageert op kritiek van oppositiepartijen in de Tweede Kamer... die zeggen dat Nederland geen zware delegatie moet sturen... naar een dictatuur waar mensenrechten worden geschonden. Volgens Rutte is het gezien de goede relatie met Saoedi-Arabië... normaal dat Nederland op het hoogste niveau is vertegenwoordigd. De premier zegt dat die goede relatie ook wordt gebruikt... om te praten over de mensenrechten situatie. Pro-Russische separatisten hebben de aanval geopend op de Oost-Oekraïnse havenstad Mariupol. Aanvallen is de beste manier om al onze doden te gedenken, zei rebellenleider Sagatchenko. Vanochtend kwamen bij een raketaanval op de havenstad zeker twintig mensen om. De rebellen ontkenden eerder dat zij daarvoor verantwoordelijk waren, maar zeggen nu dus wel dat het offensief op Mariupol is begonnen. Op internet is een filmpje opgedoken waarin wordt beweerd dat een Japanse gevangene is onthoofd door de islamitische staat. Maar er wordt ernstig aan getwijfeld of de video echt is. Het is een geluidsopname met een afbeelding van een andere gegijzelde Japanner die foto's vasthoudt van het onthoofde slachtoffer. Er wordt aan de echtheid getwijfeld omdat de video er heel anders uitziet dan andere IS-filmpjes. Nederlanders die in Jemen wonen en werken... hebben de Nederlandse ambassade nog niet laten weten... dat ze het land willen verlaten vanwege de onrust. Donderdag stapte de president op en in de hoofdstad Sanaa zijn geregeld gevechten. Bij de ambassade in Sanaa staan officieel 25 Nederlanders geregistreerd. Nog niemand van hen heeft gezegd weg te willen, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het weer vanavond zijn er flinke opklaringen, met alleen langs de kust nog kans op een bui. In het oosten van het land kunnen natte weggedeelten vanavond en vannacht weer opvriezen, waardoor het opnieuw glad kan worden. Morgen wolkenvelden, soms wat zon en lokaal een bui en het is dan een graad of vijf. Dit was het NMS Journal.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 Dit is ZFM. ZFM. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out of me? Lend me your ears and I'll sing a song and I'll try not to sing out of key.